Vooral Britse ziekenhuizen werden dit voorjaar getroffen door de gijzelsoftware met de naam WannaCry. Noord-Korea ontkent iedere betrokkenheid. De online verkoop met kerst ligt dit jaar de helft hoger dan vorig jaar. Vooral gisteren was het erg druk bij webwinkels. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org verwacht dat specifiek aan kerstinkopen de laatste drie weken voor 235 miljoen wordt uitgegeven. Ook in de winkelstraten wordt veel drukte verwacht. Omdat kerst op maandag en dinsdag valt, mogen in een record aantal plaatsen komende zondag de winkels open. D66 wil dat voortaan op Prinsjesdag een minister en een Kamerlid zich op een geheime locatie schuilhouden om in het geval van een terroristische aanslag het landsbestuur over te nemen. D66-Kamerlid Sneller denkt daarbij aan het Amerikaanse model met een zogeheten designated survivor. Die krijgt de macht als de president en de rest van de politieke top om het leven komen. De luchtmobiele brigade heeft vorige week op het laatste moment een omstreden ontgroeningsritueel geschrapt. Dat gebeurde nadat staatssecretaris Visser bij een bezoek vragen had gesteld over een toelatingsritueel waarbij veel wordt gedronken, schrijft de Telegraaf. Die avond zou dat ritueel plaatsvinden. De brigade besloot erop de inwijding te schrappen. Een woordvoerder zegt in de krant dat de timing niet gelukkig was. Het aantal internationale migranten is sinds 2000 met bijna 50% toegenomen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties leven op dit moment 258 miljoen mensen in een ander land dan waar ze geboren zijn. In de VS wonen de meeste 20 miljoen. Het weer, vooral in het oosten veel bewolking met soms ook motregen. Later vandaag schijnt in het westen soms de zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NW. E ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 47 files. Het loopt vooral vast op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eembrugge en Amersfoort Noord 7 kilometer. De vertraging is ruim drie kwartier. Twee rijstroken zijn dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en eh, knooppunt Del 9 kilometer. Linkerrijstrook is dicht door een eh, kapotte auto. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht een half uur vertraging tussen Wageningen en Maarsbergen staat 11 kilometer door een ongeluk.